Hartelijk welkom allemaal. Eh, leuk dat jullie er ook allemaal weer bij zijn. En de afgelopen week is natuurlijk wel weer heel snel gegaan. En het is inmiddels alweer december. En het is winter geworden. Als ik hier vanuit Studio 11 naar buiten kijk, is alles wit. Lekker weer dus om binnen bij de Snow Kachel naar de radio te luisteren. En dan bedoel ik natuurlijk Radio 501. De afgelopen week eh, was er eh, weer op Radio 2 de Top 2000 Stemweek. En ik heb ook mijn lijstje met platen ingestuurd. Dat was eh, maar een deel van mijn favoriete platenlijst. maar ja, je kunt er maar 20 kiezen en die kun je insturen. Nou, ik eh, dacht dat het leuk zou zijn om deze top 2000 keuze in mijn programma Donderslag van vandaag te draaien. Komen ze allemaal in twee uur langs en bij de top 2000 doen ze daar een week over en dan ook nog 24 uur per dag. By the way, eh, de playlist van deze nummers staat op mijn weblog rvd lognl Nou, de vaste rubrieken komen ook eh, langs vandaag. En de keuzeplaat van de week. En eh, ook bekend als de polplaat. En straks om drie uur kunnen jullie weer gaan kiezen voor een nieuwe plaat voor volgende week. En dat kiezen gaat allemaal op mijn weblog rvd lognl eh, zo, eh, nou, ehm, het is eh, koud buiten en binnen komt de warmte uit je radio natuurlijk. En hier is de nummer 1 van de Radio 2 Top 2000 van 2010. En het zijn de Eagles met Hotel California. waren de Eagles die op nummer 1 staan in de top 2000 van Radio 2. Eh, ze staan niet op mijn lijstje, maar de volgende wel.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Het is weer uh, kwart over twee. Het is donderslag. Dat had je al gehoord om twee uur toen wij starten. En het is kwart over twee. En dan gaan we altijd even praten met Rob Rikaar. En die zit in een andere studio. En ik heb hem hier aan de telefoon zit eh, op de mengtafel gekoppeld. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Eh, ik bel je voor de tip van de sluier voor de platenkeuze van half bier. Ja, hij doet het weer. Wat? De tip. Oh, de tip. We hadden een eh, technische storing. Oh, had je een technische storing aan die kant? Met de sluier? Ja, de, eh, de telefoon was even versluierd. Maar oh, uh, eh, wij oh, doen oh, het oh. weer. Nou, ik ben benieuwd, want ja, ik, ik weet niet wat ik om half bier kan verwachten. Dus doe, doe maar even een tipje, want misschien... Nou, Ik heb een tipje. Ja. Ehm, het, is, het is iemand... Ja, het is iemand. die niet... Die, ehm, die nou later nog terugkwam ehm, in een andere band. Die later terugkwam in een andere band, ja, die heb ik ook. Ja. Ehm, via Via. via ehm, Motorhead. Motorhead. Hij niet zelf, maar eh, eh, iemand anders. Ja. En ehm, hij zelf was, eh, hij komt uit Maleisië. Hij zelf komt uit Maleisië, dus de persoon waar je het over hebt van de platenkeus komt uit Maleisië. Ja. En later heeft hij met, een, met iemand anders ja. Hij heeft dus een connectie met Motorhead. Met Hulk, ja. Met Motorhead. Dus we hebben het... We zitten een beetje in het... Later eh, heeft hij Motorhead opgericht. Niet hij, maar de zanger. Oh, dat wordt wel ingewikkeld nu. Hij heeft de zanger opgericht van Motorhead. <laughs> ja, dat, dat, eh, begrijp ik eruit. Nou. Nee, hij had een band die naar hem is genoemd Ja. En bij die band zat een zanger. Ja. En die zanger heeft later Motorhead opgericht. <coughs> dus we zitten in de hardrockkant. Of, eh, of, is dat eh, metal rock of hoe noem je dat? In de, in de, die Maleisiër, ja? dat was nog geen hard rock. Oh. Dat is ontzettend goede muziek, maar dat vertel ik straks. Maar ik eh, dacht altijd, oh nee, dit is een Maleier. Zo dronk als een Maleier. Maleisië. Nee, komt uit Maleisië. Ja, hij komt uit Maleisië. Hij speelde vroeger de tabla. En het is een instrument, neem ik aan. Het is een in, in, in, in Indian percussion. Als oh, het tongjong, tongjong, tongjong. Zo, zo. in plaats van drums. Ja, leuk is dat. Oh. Nou goed, dat hoor ik straks om half bier allemaal. Dan ga ik je even Het zit allemaal in Wikipedia. Oké. Nou, dan eh, spreek ik je straks. Tot, straks. Hoi. was de Nederlandse groep Anatar met Reflections. De volgende op mijn top 2000 lijst is van Bob Dylan van het album Blonde on Blonde, Just Like a Woman. Nobody feels any pain Tonight is Austin inside the rain Everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I go see her again. Nobody used to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ain't just like a woman. But you break just like a little girl. Beatles uh, die staan natuurlijk ook op mijn lijstje. Er komen een paar platen lang straks ook met We Love the Beatles. Maar eerst nu I Feel Fine. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby said she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things you know. He buys the diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. so with me and I feel fine. Dit is Radio 5 Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! De Blabla Blog De BlaBlaBlog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl 2 december 2010. Cuba, deel 3. Wij zitten dus op Cuba in een resort. Voor degenen die nooit in een resort zijn geweest, zal ik de types hier toelichten. Op Cuba komen voornamelijk Canadezen, Engelsen en Russen. Nederlanders en Belgen zijn er ook wel, maar die zitten meestal wat goedkoper of, erger nog, trekken met een rugzak rond. De Engelsen komen meestal in het regenseizoen, dat zijn ze toch gewend, dus wij zitten nu tussen de Russen en de Canadezen. De Canadezen die vallen op doordat je niets en niemand meer hoort als ze in de buurt zijn. Ze praten een vreselijk soort Engels, waarbij zelfs een Amerikaanse cowboy een Engelse lord lijkt. En dat praten doen ze luid, heel luid. Zo luid dat het pijn doet aan mijn oren. En dat harde praten is niet omdat ze met velen zijn of een afstand moeten overbruggen, maar gewoon omdat, ja, gewoon, dat doen ze nou eenmaal. Lopen er bijvoorbeeld drie op een pad te praten over een boom, piepen mijn oren als ik ze voorbij ben gelopen. Zo luid. Waar de Canadezen ook in opvallen, is dat alles groot is. Hun buiken zijn groot, hun stembanden zijn groot, hun tatoeages zijn groot en talrijk en hun van huis meegebrachte bekers zijn groot. Vooral over dat laatste verbaas ik me enorm. Ze hebben dus allemaal de hele dag door een enorme pul bij zich die ze bij de bar laten vullen. Het zijn van die pullen met drinktuit die wij een schenkkan voor een heel gezin zouden noemen. Echt waanzinnig. En die gaan dus helemaal vol met bier, mojito of wijn, want uit zo'n klein glaasje kunnen ze niet drinken. En dan zitten ze vervolgens voortdurend met die pul aan hun bek te drinken of hun lever ervan afhangt. Een Canadees wordt blijkbaar door een constante stroom vocht in leven gehouden. Ergens is er iets misgegaan in de evolutie, vrees ik. In het resort waar wij verblijven zijn alleen koppels toegestaan. Maar ik dacht dat heel veel vaders zich met hun ontzettend knappe dochter hadden ingeschreven als stelletje. Nou, dat zijn dus de Russen. De mannen zijn oud, gerimpeld, lelijk, hebben geen tafelmanieren, hebben sowieso weinig manieren. Ze kijken nors, praten niet en hun dochters zitten ernaast, lachen lief, paraderen met hun mooie lijf over het resort. En dat was het dan wel voor wat betreft de Russen. Ik zie de Russen hier liever dan de Canadezen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. Radio Margriet Eshuis mag natuurlijk op mijn top 2000 lijst niet ontbreken. Hier in Donderslag op Radio 501. Eh, het is 2 december en we zijn op weg naar Bieruur. Eh, u luistert op de achtergrond al naar muziek van Margriet Eshuis en dat is Black Pearl. was dat en eh, die was van Margriet Eshuis. Mijn hele top 2000 lijst kun je bekijken op mijn weblog rvd501.web-log.nl Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. De Kings heb ik ook genoteerd. Ik heb gekozen voor de doodlopende straat. Dead End Street. up another dead in the street. I'm gonna die, I'm dead in the street. zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is Look Through Any Window van de Hollies. op mijn eh, top 2000 lijst een plaat van Deodato. En onlangs heeft hij weer een plaat gemaakt met Darius Dante met de titel Keep Ya Hands Up. Laatst ook te horen in De Wereld Draai Door. Eh, Deodato maakte jaren geleden de plaat Also Sprach Zarathustra.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 Girls as sharp as her are something rare. no good to hide. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely Mrs. Brown, you've got a lovely The way she wears them skin tights make her ass stand out Dit so is deze week de Radio 501 how she dressed so fly. Baby, baby, baby, them high heels, them drive me wild. The way she wear them skin tights make her ass stand out so nice. Yeah, yeah. So sorry, baby, but I just got to know. Yeah, yeah. How you will be looking wearing just your stilettos. Oh. Everybody say, That's what I'm talking about. Got all them bright colors and the skin sparkling. Dit was de Radio 501 plaat voor je hoofd van deze week. Je hoort de coordination van Stefan Morrison. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Biesveld op 501. We sluiten nu eventjes dit eerste uur af en we komen zo bij u terug. Reageer op de radioprogramma's van 501. Mail in Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg.